Mark van den Hoek, Langstraat FM. Goedenavond, ik kan er heel kort over zijn. Dit is Langstraat FM, Funk on the Job. Begin van Langs van Funk Night. In dit uur hoor je dadelijk nog OTW, Steven Kahn, Curtis Blow, Level 42, Dayton, The Controllers, War, New Edition, Superior Movement, Caprice en Junior. 9 over 5 precies. Network, souvenir 1984. Dit is Covergirl. Een nummer dat je ook al kent van BT Express en van Johnny Kemp. Dit is het origineel. You got to know what I mean. So deep, so deep. She's so cute, no substitute. She is the one that really knocks me out on the cover of every magazine. So real, she's so real. So fine, she is one of a kind. knocks me off my feet. She's a a live wire connects love to me, to me. Electricity, I can see her on my video screen. she's so cute, no substitute. She is the one that really knocks me out on the cover of every magazine. So real, she's so real. She's one of a kind. She's a kind girl, don't you know, my baby, she is. Knocks me off my feet. She's my lover, my cover girl. So fine, she stays on my mind. She's hallelujah. You and me mix my body weak. Yeah. I can't be without you. Yeah. Look at you. W. He ain't funny, he dance funny. George Clinton, die zat eh, hier achter en die, uh, ja, die zingt het ook duidelijk te horen. Nigel Pelders, nog bedankt voor de afgelopen twee uur trouwens. Helemaal vergeten. en <laughs> dit is Steven Can and Co. Terug naar de playlist hier bij Langstraat FM Funk Night. smoking joints. Big time, sleep shaving points. And all the time they do it with a smile. Middle class commuters, stealing millions with computers. And they might just get probation for a while. For ordinary folk, the legal system's just a joke. And they're laughing from New York to the coast. They bargain off the plea, and the lawyer gets his fee. And everybody's happy, well, most. And everybody says they want to serve us. But the only thing they do is make me nervous. Really makes me nervous. went looked in Detroit. Where they used to make the cars. All they do is hit the bars, cause the Japanese have markets to exploit. The rich keep getting richer, drink martinis by the picture, while the rest of us are looking for a break. We play lotto and the number, while the politicians slumber, cause the politicians know it's all fake. And everybody says they want to serve us. The only thing they do is make me nervous. van Level 42 en Mark King natuurlijk. True Believers uit 1983 was dat. Drie over half zes. Dayton. So, what is dit? Playlist en One Girl was uit 1986. 12 op half 6. Dit is Langs gaat er Funk Night. Tot 7 uur vanavond de beste funk, disco en soul. En dit is niemand minder dan War. Hier is Outlaw. Candy Girl was dat. Langs hadden we een Funk Night, de Funky. Iedere zaterdag tussen 5 eh, en 7 op de zaterdagmiddag, schuine streep avond. En dit is Superior Movement. Right shot is dit. richting schrijven we. Tot dadelijk. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De basisscholen en de kinderopvang kunnen op 8 februari weer open. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het demissionaire kabinet, al dus de NOS. Morgen praten de ministers die bij de coronacrisis betrokken zijn in het katshuis over de maatregelen. Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet het primair onderwijs en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open wil hebben. Ze zijn sinds half december dicht. Uiterlijk begin volgende week wordt een definitief besluit genomen. Dinsdag is er weer een persconferentie. Sinds vijf uur is er in Leeuwarden een noodverordening van kracht... omdat er wellicht groepen railschoppers naar de stad komen. Dat blijkt uit oproepen op social media. Burgemeester Sibrand Buma vraagt iedereen weg te blijven uit de stad... en inwoners binnen te blijven. De noodverordening geldt tot half vijf morgenochtend. In onder andere Apeldoorn, Meppel en Venray is ook een noodverordening uitgeroepen... uit angst voor nieuwe rellen vanwege de avondklok en de coronamaatregelen. Er liggen nu 2240 coronapatiënten in een ziekenhuis, van wie 640 op de IC's. Daar gingen 19 patiënten naar huis, maar op de verpleegafdelingen kwamen er 28 bij. Het RIVM meldt vandaag ruim 4210 nieuwe besmettingen. 218 minder dan gisteren en opnieuw minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Komende maandag begint het Rode Kruis een proef met quarantainecoaches. Die moeten mensen gaan bijstaan met psychosociale of gewoon praktische problemen als ze in quarantaine moeten. De coaches zijn hulpverleners die ook al bron- en contactonderzoek hebben gedaan. Ze vormen een uitbreiding van de GGD-hulp bij quarantaine en de diverse telefonische hulplijnen. En dan nog het weer. Geleidelijk overal droog met tegen de nacht brede opklaringen. Het koelt dan af naar min 2 tot min 7 graden met lokaal strenge vorst. Morgen is het vrij zonnig winterweer met maxima van een graad of 3. Tot zover het radio nieuws. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Funky. Funknight. Who's getting out? should have known all along that you are making other plans. But I missed my cue, and now I'm missing you. Somehow I let your love slip out of my hands. You didn't waste no time, and that blew my mind. You fed me lies from a silver spoon, but somehow my ego didn't let me know. do. Getting It Now. Beginnen, het begin van uur 2 van Langs en Funk Night. Aflevering 159 op deze 30 januari 2021. Souvenir nu van Prince, 1981. Controversy is dit. man? Hey, I gotta talk to you. I gotta talk to somebody. Talk to me, man. Look, there's this freak. Oh no, not again. No, wait a Listen, just listen. Man, you know me. I ain't gonna let no girl get the best of me. She's literally out of this world. What? You mean she's like E.T.? On the contrary, she's 10 plus 10 plus 10. Body, face, and mind. She's got it all together. Well, what's the problem? Uh, she's too slippery. <laughs> like I said, What's the problem? I don't know if I'm running her or she's running me. I can't control it. I mean, she's here one minute and gone the next. She's got this certain power. Power? Yeah, well, Foster, look, I better be getting on out of here. Look, man, I'm serious. You now listen, this girl's taking me out, all right? All right, I'm sorry, man, but hurry up. Well, the first time it happened, we were at this mall. I go get her something to eat and come back, and she's talking to this guy. I figure it ain't no thing, but my arm is getting kinda tired from all this food, and they're acting like I'm not even there. So I pull it to the side, reestablish my ground, you know, the whole bit. Well, I guess I kinda overdid it. What exactly did you do? I told her if she puts me on Front Street one more time, I'm getting out of Dodge, solo. All of a sudden, I heard the sound. Sound? Yeah, like a helicopter. In the mall, man? Yeah, no, man, it was a sound. back Silvers Boomerang uit de playlist IJzersterk nummer van deze groep. 19 over 6. Dit is Prime Time. Love Talk. Dan hoor je Howard Johnson. George by the Funky it as long as it pleases you. Take some time, relax your mind. Then do it, do it, do it till you're satisfied. Go on and do it. try get Washington. Say, Pastor, I think I'm gonna talk about the place I was born. I was torn. Say, Pastor Johnny, need me one more hit. I ain't finished with it. I got some more to say. Need to talk. So that I was born. Got to talk. I wish they wouldn't be so torn. I wanna talk. So that I was bred leave the town. I'm sure that that has led me to my fame. I was born a city thing called Buffalo, zero degrees below. It's too damn cool and funky. I think I wanna talk about it past the joint. You said you'd be my girl. 9 over half 7 langs hadden we een funk night tot 7 uur. En dit is Kaal Chinette. En Cyan Out Love, dan hoor je dan de Dramatics, Brenda Lee, BB&Q Band en Junior. Iedere zaterdag tussen 5 en 7 zit de Funky. remember, be sure to tell me. luistert naar Funk Night, kwart voor zeven. dit is Brenda Eager, Watch My Body Talk. Nou, wacht maar eens tot er hier camera's hangen, dan eh, zul je wel beleven. Nee hoor, nee, nee, grapje, grapje, nee hoor. Funky dus, dadelijk hoor je een souvenir van de BB&Q Band. Kun je al raden welke? Komt uit 1981 in ieder geval. Heeft iets met de top 40 te maken? Nou, dan weet je het vast wel. Thank you. Blues and Queens Band 1981. Starlight was dat. De laatste van deze week is van Junior Britse Funk Tell Me. Langzaam Funk Night is er weer volgende week om 5 uur. Peter Sterrenburg is er deze week niet. Hopelijk volgende week weer. Veel sterkte, Peter. Fijn weekend allemaal en een fijne week. En tot de volgende. wondering just what's happening. This way. I'm home at night, and I wanna say all the things that you need to hear.